8 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Een verdachte na een schietpartij tijdens een demonstratie. Sluipschutters schoten vier agenten dood. Zeven agenten raakten gewond. Drie verdachten zijn opgepakt. Een vierde heeft zich verschanst in een parkeergarage. De politie is met hem in gesprek, maar er wordt ook geschoten. De man zegt dat er bommen liggen in de stad... en dat meer agenten gewond zullen raken. De aanleiding voor de schietpartij in Dallas is nog onduidelijk. De schutters openden het vuur tijdens een demonstratie tegen politiegeweld. De afgelopen week werden twee zwarte mannen in Minnesota en Louisiana doodgeschoten door witte agenten. Bij een explosie in een trein in de Taiwanese hoofdstad Taipei zijn 25 mensen gewond geraakt. Sommige van hen zijn er slecht aan toe. Waarschijnlijk is de explosie veroorzaakt door een metalen pijp die gevuld was met explosieven. Die zat in een zwarte rugzak, die was achtergelaten in de wagon. Na de ontploffing vloog het treinstel in brand. De politie gaat ervan uit dat er sprake is van opzet... maar het is onduidelijk wie het explosief in de trein heeft geplaatst... en of het om een terroristische aanslag gaat. Frankrijk is nog steeds de populairste vakantiebestemming onder Nederlanders. Vorig jaar werden bijna één op de vijf buitenlandse zomervakanties in Frankrijk doorgebracht, meldt het CBS. Op de tweede plaats staat Duitsland, daarna volgen Spanje, Italië en Griekenland. Nederlanders gaven vorig jaar ruim 8 miljard euro uit aan zomervakanties in het buitenland. Gemiddeld ruim 800 euro per persoon. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de finale van het EK voetbal. In Marseille won de Franse ploeg met 2-0 van Duitsland. Woensdag won Portugal de eerste halve finale. Daarom strijden zondag Frankrijk en Portugal in het Stade de France in Parijs om de Europese titel. Het weer, het is bewolkt met plaatselijk wat regen. Later breekt vanuit het westen de zon vaker door, maar een enkele bui blijft mogelijk. Het wordt 18 tot 22 graden. Het weekend wordt zonnig, overwegend droog, morgen maximaal 24 graden. Zondag kan het in het zuiden 28 graden worden. Wel neemt dan de buienkans toe. Dit is DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De olie op de weg bij Zaandam veroorzaakt heel wat eh, verkeersopstopping. Op de A7 Hoorn-Zaandam tussen Averhoorn en Afrit wormer 6 kilometer. Op de A7 Hoorn-Zaandam bij Knopend Zaandam 2 kilometer file. De N235 Purmerend Amsterdam bij Ilpendam 3 kilometer. De N247 Hoorn-Amsterdam staat tussen Middelie en Broek in Waterland 7 kilometer file.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 Lekker gespeeld met de Ruud Jansen Band, was heel gezellig. En gelukkig bleven droog, dus dat zat allemaal mee. En het zit vanochtend ook mee hier in de studio hoor... want ik heb weer heerlijke jazzmuziek voor u meegebracht. Nou, wees is maar even rustig wakker met de Brecker Brothers, zou ik zeggen. Brothers, de blazersgroep, de, Black, de Brecker Brothers... u toch een beetje geholpen eh, hebben met, eh, met wakker worden. <clears throat> Dat is voor mij wel in elk geval. En je kan een beetje op een rustige manier wakker worden zo. Hè? Dan gaat hij niet meteen van bam daarin. Hè? Nou, een beetje wegdromen. Ja, je moet niet blijven dromen, want eh, je moet nou wakker worden hoor. Kom op. En een bakkie. Nee, lekker bakkie koffie. Dan laat deze zoete klanken tot u komen, om het zo maar eens te zeggen. Ja, een uh, song for my father. Nou, mijn vader leeft niet meer helaas. Maar eh, de liedjes die ik aan hem opdraag, die, eh, die staan altijd klaar. En dit is er een van Horace Silver. Ik zei het al, Song for My Father. meer dan brons op het eh, gouden kwintet van Horace Silver. de vocalist eh, van vanmorgen, luisteraars. Uh, dus een beetje zoetgevoiste uh, eh, vocalist, moet ik zeggen. Maar wel iemand die zijn sporen heeft verdiend in het Amerikaanse, zou ik maar zeggen. ik denk dat we hem best wel onder de groeners mogen rekenen. Nou, wat is een groener? Nou, het heeft niks met de kleur te maken. Het is gewoon iemand die ja, een bepaalde repertoire zingt... wat veel Amerikanen zingen, zoals Frank Sinatra. Tony Bennett, Michael Bublé, eh, Matt Dusk. Nou, er zijn er zoveel. Ook eh, Rod Stewart heeft zich daaraan eh, gewaagd. Dit is een, nummer van Burt Bacharach. Nou, dat kan altijd gedraaid worden. kan nooit stuk eigenlijk, want die man heeft zo verschrikkelijk veel mooie hits geschreven. En dit is gewoon het gezicht van de liefde. The Look of Love. Dit keer gebracht door Mr. Andy Williams. dames. Dat levert een eh, extra blik van liefde op, hoor. Voor uw partner. is in your eyes A look your smile can't disguise 25 jaar scoort hier bij de zender. Als ik dat op deze manier op de zondagmorgen aan u over kan brengen. Nou ja, so what, zegt Miles Davis dan. Música van de instrumenten. En, eh, very laid back, oftewel eh, lekker relaxed. Nou, daar hou ik van, zeker op zondagmorgen zo vroeg. Ja, vroeg. Het is 3 eh, juli vandaag en de mensen die naar de herhaling van deze uitzending luisteren... ja, dat is weer een paar dagen verder. Ik kan niet voorspellen hoe dat allemaal weer gaat verlopen. Maar in elk geval weet ik wel, luisteraars, dat het repertoire wat u dan hoort... exact hetzelfde is als vandaag zondag de 3 juli. Alleen het commentaar naar de nummers. Alleen al het woord 3 juli. Ja, dat, dat klopt dan natuurlijk niet meer. Maar ik hoop dat u net zo geniet als wij dat op deze zondag doen. En dan is het zo, dan kunt u het lichtje al zien schijnen. your beginning to see the light met Cleo Lane. cared much for moonlit skies. I never winked back at fireflies. But now that the stars are in your eyes, I'm beginning to see the light. I never Nou, ze hebben het licht gezien en wij hebben ook het licht gezien, luisteraars. Ik zag het vanochtend vroeg al, want het wordt steeds natuurlijk... Eh, eh, nou, nee, dat is na 21 juni, geloof ik. En dan gaan de dagen weer korter worden. Maar ik wilde eigenlijk zeggen, ja, het wordt steeds lichter s'ochtends. Of vroeger licht s'ochtends. Nou, dat, dat, is dus niet zo. Het wordt nou juist weer eh, elke ochtend een heel klein beetje later licht. Heb ik, zeg ik het goed zo? Nou, anders moet u maar, komt u maar naar de studio en dan geeft u me maar op mijn donder. Want dan eh, heb ik het niet goed eh, verteld aan u. Eh, wat gaan we doen? Dus even kijken hoor, ik heb, ik heb zoveel repertoire voor u meegenomen. Dus ik moet, ik moet een keuze maken, want ik kan het niet allemaal draaien in de komende twee uur. Maar er zit van alles uh, lekkers tussen. En uh, Goodbye Pork Pie Head. Ik heb eh, eigenlijk geen idee hoe het klinkt. Maar omdat de meneer Charles heet, Charles Mingus... en ik heet ook Charles... ik denk, nou, dan gun ik jou het, eh, het succes. tijd. Wat de titels, zeggen hoe verzinnen ze het. Maar wel lekkere muziek van Charles Mingus was dat. We gaan eventjes naar uh, een meneer en die lijkt precies op Nat King Cole. Het is Nat King Cole, zal ik maar zeggen. Love. L is for the way you look at me. O is for the only one I see.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 Eh, de liefde was voor u en voor mij gemaakt. Nou, dat is toch mooi om te horen, maar eh, ja, eh, ik, ik, beperk me wel wat dat betreft, luisteraars. Want dat kan ik niet aan allemaal op mijn leeftijd meer, hoor. Als u begrijpt wat ik bedoel. Nou, ik, vakantiebestemmingen, hoe, hoe gaat dat bij u? U gaat misschien ook niet meer naar Turkije, omdat u denkt van ja, je weet maar nooit. maar, maar bent u wel eens naar Cantaloupe Island geweest? Nee? Nou, ik eigenlijk ook niet. Maar daar gaat vanmorgen, eh, dat kan ik u zeggen, verandering in komen. Want Herbie Hancock neemt ons mee naar Cantaloupe Island. ik zou niet eens weten waar het ligt eigenlijk. Weet u Ik weet het niet. Nou, het zal wel heel ver fietsen zijn, dat, dat in elk geval. En ik denk dat je het niet eens op de fiets af kan... want je zal wel een bootje moeten nemen of een vliegtuig. Guantelupe Island. Eh, klinkt heel tropisch in elk geval.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 donkerbruine stemgeluid, zeg ik dan altijd. Van de Lou Rolls, God Bless the Child. Eh, morning, heb ik het al gezegd? Goedemorgen, ja toch? Nou, Morning, dat zegt ook Art Blakey en de Jazz Messengers. van Art Blakey en de Jazz Messengers. Sluit ik het eerste uur af, luisteraars, van eh, Zandvoort Jazz. Reed 25 jaar, meer dan dat... Eh, een vast eh, programma op de zondagmorgen tussen 10 en 12 uur. Met veel enthousiaste collega's die dat zo wekelijks weer voor u verzorgen... En eh, ik neem afscheid van u wat het eerste uur betreft. Ja, ik ben dan zo nog een vol uur tot 12 uur met nog meer eh, heerlijke jazzmuziek. Nou, af en toe is een licht uitstapje, wat mij betreft.